Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Israël heeft doelen van Hezbollah aangevallen diep in Libanon en langs de grens. Volgens de strijdkrachten zijn wapenopslagplaatsen getroffen... en andere wat ze noemen terroristische infrastructuur, onder meer in de BK-vallei. Enkele beelden van de aanvallen zijn online gezet. Het is waarschijnlijk een vergelding van de raketaanval op de door Israël bezette Golanhoogte... Bij die aanval gisteren kwamen op een voetbalveld zeker twaalf mensen om het leven, onder wie kinderen. De Israëlische premier Netanyahu houdt de terreurbeweging Hezbollah verantwoordelijk... en zei meteen dat de aanval zal worden vergolden. In Venezuela zijn vandaag presidentsverkiezingen. President Maduro, die nu 11 jaar aan de macht is, hoopt opnieuw te winnen... maar onafhankelijke peilingen wijzen uit dat de oppositie veel kans maakt op de overwinning... De oppositie heeft zich verenigd met oud-diplomaat Edmundo González als gezamenlijke kandidaat. De vraag is of president Maduro een nederlaag zal accepteren. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Darmanin, heeft een brief gekregen... met daarin mogelijk sporen van de pest. De brief werd al onderschept voordat de minister hem kon openen. Het zou gaan om een niet afgestempelde envelop met daarin zwart poeder. Zeer waarschijnlijk met pestbacillen. In de brief stonden racistische beledigingen. De afzender is onbekend. In Noord-Korea is gevierd dat 71 jaar geleden de wapenstilstand werd getekend in de Koreaanse oorlog. Bij die viering hebben hoge militairen dreigende taal geuit twee militaire leiders zeiden dat ze bereid zijn de vijanden van Noord-Korea volledig te vernietigen als hun leider Kim Jong-un daar de opdracht toe geeft. Volgens de twee groeit de haat tegen onder meer de Verenigde Staten. Staatsmedia schrijven dat ze verwachten dat de relatie slecht blijft... ongeacht wie straks de nieuwe president wordt. Het weer, eerst langs de oostgrens nog kans op een bui. Verder zonnig, vooral in het westen. En in het binnenland enkele stapelwolken.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 my traveling companion is nine years old. He's the child. know that as if I didn't know my own bed. As if I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead. And she said, Losing love is like a window in your heart. Everybody sees you're blown apart. Everybody sees the wind blow Tennessee, I'm going to Graceland. Poor boys and pilgrims, with families, and we are going to Graceland. And I traveling companions I'm ghosting empty sockets. I'm looking at ghosts and empties.